Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf vandaag kan je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een half uurtje geleden openden al de eerste stembureaus. Verslaggever Mark Hamer is per eentje in Leeuwarden, maar echt storm loopt het nog niet. Ik ben een beetje in de war. Normaal gesproken als het stembureau open gaat is het altijd een beetje nerveus gedoe. Stembureaus zitten er klaar voor en staan de eerste mensen al in een rij voor de deur helemaal niks hiervan, eh, voorzitter van het stembureau. Freek Weining, maar ik zie dat u heeft het bord ook nog niet eens buiten gezet. Nee, wij, gaan het bord nu buiten zetten. Wij gaan het bord buiten. Ik help u even. Ik, ik doe deze deur open, alstublieft. Zo, zet het bord, deur open. Komen. Er mag gestemd worden, hoor mevrouw. Ja, die lange rijen laten dus nog even op zich wachten. Dat is niet zo gek ook misschien. Ook morgen en overmorgen kan je nog stemmen. In het noorden van Kiev is een appartementencomplex geraakt door een granaat. Dat pand staat in brand. Meerdere verdiepingen zouden zijn verwoest. En Oekraïense media zeggen dat er minstens twee mensen zijn omgekomen. In Rusland zijn dit weekend honderden mensen opgepakt die probeerden te protesteren tegen de oorlog. Maar ook mensen die misschien helemaal niet kwamen demonstreren. Want iedereen wordt gecontroleerd, zegt correspondent Geert Koerkamp. Jongeren vooral worden, uh, eh, wordt gevraagd om hun tassen te openen. Ik werd dus ook gevraagd om mijn tas te laten zien eh, en, en, eh, wat daarin zat. Uh, mocht weer doorgaan omdat ik een journalist ben. Maar je ziet dat er dus eh, heel veel mensen ook in de busjes belanden... die eh, helemaal niks te maken hebben überhaupt met wat voor protest dan ook. En dat geeft aan dat, dat men erop gebrand is om iedere vorm van protest eh, bij voorbaat uit te sluiten. Oekraïne en Rusland gaan vandaag waarschijnlijk weer met elkaar om tafel om te onderhandelen. En ander nieuws dan, ook als je niet de gevraagde diploma's of werkervaring hebt... kan je steeds makkelijker een baan krijgen. Zeven op de tien werkgevers namen de afgelopen twee jaar iemand aan... die niet precies was wat ze voor ogen hadden. Dat komt waarschijnlijk door de tekorten. Bedrijven kunnen daardoor minder kieskeurig zijn. En de NS gaat weer meer treinen laten rijden. Er was een Omicron-piek onder machinisten en conducteurs. Maar nu die weer aan de slag kunnen rijden vanaf vandaag alle intercities weer tussen Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Over een week rijden nagenoeg alle treinen weer volgens de dienstregeling. En het weer nog. Vanochtend is er in het noordoosten nog wat regen... maar later wordt het overal droog en breekt de zon weer door. Het wordt vanmiddag maximaal 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever 2 kilometer file. Op de N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom bij Leimuiden 3 kilometer. En 247 Hoorn-Amsterdam tussen Monnikendam en het Schouw 4 kilometer file.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 be patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red.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 De beschietingen gaan door. In het noorden van Kiev zouden bij de beschieting van een appartementencomplex... zeker twee doden zijn gevallen. Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht krijgen mogelijk leefgeld van de overheid. Ook wordt er een handleiding gemaakt voor mensen die vluchtelingen in huis nemen, meldt de Telegraaf.